Zes uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Mensen die corona hebben gehad en ziek thuis zaten... herstellen minder snel dan mensen die ermee in het ziekenhuis hebben gelegen. Dat blijkt uit een enquête onder longartsen. Ze hebben langer last van onder meer ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Mogelijk komt dat omdat er bij een mild ziekteverloop minder antistoffen vrijkomen... waardoor het herstel trager kan zijn. Oplichters hebben de Twitter-accounts van onder andere Elon Musk, Bill Gates en techbedrijven Uber en Apple gehackt. Op de accounts van de zakenmannen en de bedrijven riepen de hackers op geld over te maken in bitcoins. Ook het Twitter-account van PVV-leider Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. Zijn profielfoto veranderde aan het begin van de nacht in een karikatuur van een zwarte man. Het plan om bij Paleis Soestdijk een stuk bos te kappen om daar woningen te bouwen... is goedgekeurd door de gemeenteraad van Baarn. Slechts één partij stemde tegen. Prinses Irene en prinses Margriet uiten vorige week nog kritiek. Ze gaven in een brief aan geschokt te zijn over de kapplannen. De bedoeling is dat er op het landgoed een hotel en 80 appartementen komen. De eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 25.000 kilo cocaïne onderschept. Dat is ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane komt de grotere vangst door betere samenwerking met verschillende opsporingsdiensten. Het is niet duidelijk of er ook echt meer kook wordt gesmokkeld. De Verenigde Staten gaat TikTok onderzoeken op veiligheidsrisico's. De app, die van een Chinees technologiebedrijf is... zou volgens de regering Trump gebruikt kunnen worden... om informatie over Amerikanen te verzamelen. Afgelopen weken is de spanning tussen China en de VS opgelopen... na invoering van een omstreden wet in Hongkong door China. Het onderzoek kan leiden tot een verbod op TikTok in de VS. Het weer. Vandaag is het in het hele land bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden.